Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanaf vandaag geldt een meldingsplicht voor apenpokken. En dat betekent dat artsen en GGD-medewerkers die patiënten met die aandoening zien... dat moeten melden bij het RIVM. Met de meldingsplicht kunnen nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk worden opgespoord en geïsoleerd... schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer. De afgelopen weken is het virus in diverse Europese landen vastgesteld, ook in Nederland. Zo'n grote verspreiding is voor het apenpokkenvirus ongewoon. Het virus komt vooral voor in West- en Midden-Afrika. In Australië heeft de oppositiepartij Labour de parlementsverkiezingen gewonnen. Labour-leider Albanese mag een nieuwe regering vormen... maar voor een meerderheid in het parlement moeten waarschijnlijk samenwerken met andere partijen. Een belangrijk thema van de verkiezingen was de klimaatverandering... waar veel Australiërs de gevolgen van ondervinden... door bosbranden, droogte en overstromingen. Bij een grote controle van taxis in Amsterdam zijn gisteravond vijf taxichauffeurs opgepakt die onder invloed van drugs hun werk deden. Ze hadden cocaïne, cannabis, amfetamine of crystal meth gebruikt. In totaal werden zo'n 50 Amsterdamse taxichauffeurs gecontroleerd, meldt stadszender AT5. 10% was dus onder invloed van drugs. De politie Gelderland heeft een automobilist aangehouden na een achtervolging over de A1 en A50... waarbij snelheden boven de 200 km per uur werden bereikt. De achtervolging begon op de A1 bij Apeldoorn. Agenten wilden de auto controleren vanwege het rijgedrag... maar die gingen met hoge snelheid vandoor. Bij de afrit Schaarsbergen bij Arnhem raakte de auto van de weg en vloog in brand. De twee inzittenden, van wie er één gewond was geraakt... werden door de politie uit de auto gehaald. De bestuurder is aangehouden. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en weinig wind met kans op mist. Minima van 5 tot 9 graden. Morgen volop zon, weinig wind en 20 tot 24 graden. Vanaf dinsdag licht wisselvallig weer met maxima rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Hoever 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel staat 2 kilometer file.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 Si me controlo y me quedo quieto Que quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco eh. Micro, dosis, rola, oxi Pensando solo había un closet Ya yo le di la posi me pueda elevar. Me pones mal a mí.